Volgens de politie is het een lastig gebied om te doorzoeken. Het is een dicht bos met watertjes en veel struikgewas... De kinderen zijn maandagavond het laatst gezien op beelden van een bewakingscamera van een tankstation. Ze zaten bij een vader in de auto. Volgens de politie heeft de vader niets achtergelaten waaruit blijkt waar de kinderen nu zijn. Op het hoogste punt van knooppunt Kleinpolderplein in Rotterdam is een automobilist vanmorgen uit de bocht gevlogen en tientallen meters lager neergekomen. Het slachtoffer bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het voertuig schoot door onbekende oorzaak door de vangrail van de flyover en landde uiteindelijk vlak naast de rivier de Schie. Voor zover bekend is de automobilist het enige slachtoffer. Na het ongeluk werd de flyover afgesloten voor onderzoek. Bij een brand in een kledingfabriek in Bangladesh zijn vannacht zeker acht mensen omgekomen. Zes raakten gewond. De fabriek was dicht op het moment dat de brand uitbrak. Waarschijnlijk is een kortsluiting ontstaan. De brand in de hoofdstad Dhaka komt twee weken na de ramp met een kledingfabriek in dezelfde stad... Het dodental door het instorten van dat gebouw ligt nu boven de 900. De brandweer heeft vanochtend in Alphen aan de Rijn drie kwartier gezocht naar een vrouw in een brandend huis. De vrouw bleek niet thuis te zijn. Ze ligt al geruime tijd in een verpleeghuis in Alphen. De omgeving had veel last van de rook. Over de oorzaak van de brand in Alphen aan de Rijn is nog niets bekend. Het weer, in het oosten nog wat regen. Later overal zonnige periode en het blijft zo goed als droog. Vrij veel wind en het wordt 13 tot 18 graden. Morgen regen of motregen en veel wind. Aan zee is middag zon. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het en... Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen.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 Dus droog je tranen, ook al heb je veel verdriet. vast wel iets moois in het verschiet. Iets moois in het verschiet. van ZFM. Via de kabel op